uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Belgische wielrenner Greg van Avermaat is olympisch kampioen op de weg geworden. Hij versloeg in de sprint zijn medevluchters Jacob Vogelsang en Rafal Maika. De Nederlanders kwamen er niet aan te pas in Rio. Bouke Mollema werd 17e, Steven Kruiswijk 39e. Wout Poels en Tom Dumoulin stapten voortijdig af. Dumoulin deed dat al na 12 kilometer met het oog op de tijdrit van aanstaande woensdag. De Nederlandse volleybalvrouwen wonnen verrassend met 3-2 van China. Terwijl de handbalsters enigszins teleurstelden tegen Frankrijk, ze verloren met 18-14. De Nederlandse estafettevrouwen plaatsten zich voor de 100 meter vrije slag en die wordt later vannacht gezwommen. De Braziliaanse explosieve opruimingsdienst heeft in Rio een onbeheerde tas opgeblazen. En dat gebeurde bij de finishlijn van de wielerwegwedstrijd. De knal was in de verre omgeving te horen, maar er ontstond geen paniek. De wielrenners konden gewoon doorfietsen. KPN en Fox Sports hebben een akkoord bereikt over de doorgifte van de Fox Sports zenders met onder meer live wedstrijden van de eredivisie. KPN gaat Fox Sports meer betalen, maar de zenders komen niet in het basispakket zoals Fox Sports had geëist. Het live kijken van de eredivisiewedstrijden blijft voorbehouden aan klanten met een speciaal abonnement. Volgens KPN wordt het basispakket niet duurder. De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC is bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij gebleven in Johannesburg. Maar de partij kreeg niet genoeg stemmigen om voor een meerderheid. Eerder was al duidelijk dat het ANC andere grote steden had verloren, waaronder de hoofdstad Pretoria. Het ANC kreeg sinds het einde van de apartheid in 1994 ruime steun van de zwarte kiezers. Maar de afgelopen jaren ligt de partij onder vuur vanwege corruptieschandalen en tegenvallende economische cijfers. Landskampioen PSV is het nieuwe seizoen met een overwinning begonnen. In Utrecht werd de plaatselijke FC met 2-1 verslagen. Den Haag versloeg, in Den Haag versloeg ADO Go Ahead Eagles met 3-0. En Excelsior won in Enschede met 2-1 van FC Twente. Vitesse boekte een ruime overwinning in Tilburg. Daar versloegen de aannemers Willem II met 4-1.